Hij zag een vrouw in de berm liggen naast de auto. En toen is hij eh, de auto ingesprongen op de bijrijdersstoel. En toen heeft hij geprobeerd het bloed te stelpen van de man die achter het stuur zat. Dus eh, hij was eigenlijk als eerste ter plekke. En eh, hij zei ook, ja, poeh ik ga wel even naar slachtofferhulp, want dit eh, heeft wel een behoorlijke impact als je zoiets doet. Ja, er is iemand opgepakt, zegt de politie. Er is nog niks duidelijk over een motief. Let op als je vandaag of morgen de trein naar Duitsland wil pakken. Dat wordt een lastig verhaal, want het spoorpersoneel staakt voor een kortere werkweek. Duitse treinreizigers zijn inmiddels behoorlijk klaar met de stakingen, want het is niet de eerste, vertelt correspondent Charlotte Waaiers. Het is al de vijfde keer in deze onderhandelingsronde. En je merkt echt wel dat het begrip flink aan het afnemen is. En wat ook niet meehelpt is dat er stakingen vanaf nu hierna... dus de volgende stakingen komen in golven zonder aankondiging van minimaal 48 uur. Dus dan wordt het nog veel moeilijker om te plannen, om een nooddienstregeling in te zetten... om je eigen reisplannen aan te passen. Ja, de staking duurt tot morgenmiddag 1 uur. Afgelopen februari was de warmste februari ooit. Het was gemiddeld op de wereld 13,5 graad. Ook in Nederland was het de warmste februari ooit gemeten. Het is al de negende maand op rij dat er een mondiaal warmterecord wordt gebroken. Don't drink and drive. Nou, een bestuurder gisteravond in Roermond deed precies het tegenovergestelde. Bij een alcoholcontrole werd de man aan de kant gezet. Toen het raapje openging schoot de alcoholgeur al in de neuzen van de agenten. En dat was niet het enige. De bestuurder dronk rustig zijn biertje verder. Hij komt met de benenwagen weer naar huis, want de auto is in beslag genomen. Het weer, het is best zonnig, al zijn er in het noorden en oosten wat meer wolken en het is een graad of 10. Vannacht kan het land inwaarts wat vriezen en morgen volop zon, wel een fris windje bij 9 tot 12 graden.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 Mm. When love gets in the way, still in the night. I come to steal, You got the sugar what I like a big balloon. I said, hey girls, you are beautiful. Diet Coke and a pizza, please. Diet Coke, I'm on my knees screaming.